Er waren duizenden mensen op het plein, maar het kwam niet tot gevechten tussen tegenstanders en aanhangers van president Mubarak. De oppositie gaat ervan uit dat overdag, na het vrijdaggebed, weer een massa betogers naar het centrum trekt. Intussen overlegt de Amerikaanse regering met hoge bestuurders in Egypte over een plan voor het onmiddellijk terugtreden van president Mubarak. Dat schrijft de New York Times. Het plan voorziet volgens de krant in de komst van een overgangsregering onder leiding van vicepresident Suleiman met steun van het Egyptische leger. Bijna alle Nederlandse journalisten in Cairo zitten nu bij elkaar in het Marriott Hotel. Gisteravond laat werden vijf journalisten geëvacueerd uit een ander hotel vlakbij het Tahrirplein. Dat was omsingeld door aanhangers van Mubarak. Hans-Jaap Melissen, die voor de NOS en de Wereldomroep verslag doet, zit nog wel in de buurt van het plein. Het aantal kwetsbare ouderen stijgt de komende 20 jaar tot ongeveer een miljoen, voorspelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het zijn er 300.000 meer dan nu, maar 100.000 minder dan eerder was berekend. Volgens het SCP zijn er onder de toekomstige bejaarden steeds meer hoogopgeleiden. En die redden zich doorgaans beter dan mensen met minder scholing. In België heeft een gedetineerde een medegevangene gewurgd. De dader had eerst vier gevangenismedewerkers gegijzeld vroeg daarna een medegevangene om te helpen de vier in bedwang te houden. Maar toen hij niet wilde meewerken, werd hij gewurgd. Vervolgens eiste de gijzelnemer een wagen, wapens en een pedofiel die hij kon doden. Een speciaal politieteam besloot daarop de man te overmeesteren. Hij liep daarbij een paar gebroken ribben op. Dan het weer regen en een stevig aantrekkende zuidwestenwind.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 change your ways.